Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het klimaatdoel dat de rechter de Nederlandse overheid heeft opgelegd is behaald. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van het CBS en het RIVM. De uitstoot van broeikasgassen lag in 2020 25,5 lager dan in 1990. Het doel was 25 In totaal lag de uitstoot in 2020 8,8 lager dan in 2019... Die afname komt onder meer door de sluiting van een kolencentrale. Ook was het in 2020 relatief warm, waardoor er minder aardgas nodig was voor verwarming. Corona speelde een beperkte rol in de daling. Het kabinet overweegt opnieuw om de Johan Willem Friso kazerne in Assen te sluiten. Dat heeft staatssecretaris Van der Maat van Defensie aan het Drentse provinciebestuur laten weten. De kazerne is een van de thuisbasis van de luchtmobiele brigade. Het kabinet ziet het als overbodig vastgoed en wil ervan af. In Drenthe zijn ze geschrokken van de aankondiging... omdat het ten koste zou gaan van de werkgelegenheid in de regio. Ook in 2011 en 2013 werd de kazerne in Assen met sluiting bedreigd vanwege bezuinigingen. De Italiaanse regering heeft vandaag de verplichting om buitenshuis mondmaskers te dragen opgeheven. Dit besluit komt nu het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames al een aantal weken afneemt in Italië. Volgens de nieuwe regels is het tot april alleen nodig om mondkapjes te dragen... in drukke ruimtes en op openbare binnenlocatie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft voor ruim 3 miljard euro aan gestolen bitcoins in beslag genomen. Hackers hadden de cryptomunten in 2016 buitgemaakt op een handelsplatform voor cryptovaluta. Justitie spreekt van de grootste financiële inbeslagname ooit. Een echtpaar uit New York is aangehouden op verdenking van het witwassen van de 120.000 gestolen bitcoins. Het weer. Vannacht is het bewolkt en ligt de temperatuur rond de 7 graden. Ook de komende dag is het grijs en later in de middag volgt vanuit het westen wat regen.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 sunshine Amsterdam. Lief voorbij en dacht meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik beland. Santo Domingo of Ibiza. Ik laat je niet meer gaan. Ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam. En ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd. Heb schijt aan je vriendinnen. Dus baby kom nu naar mij. Nee, ik laat je niet meer gaan. Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt het Ik iets herinner, baby, waren het die nachten Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten Jij bent van mij, van mij, van mij Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf Dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd Heb schijt aan je vriendin laat je niet meer gaan. Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, wordt het zo benauwd. Wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow. Ik chillen met een VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in ademnood. En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven. Zeggen niet meer, kijk in die mokro flavor. Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als jij slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij een dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik ben, Santo Domingo Ibiza Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor life Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een wat doe je nou?